Zes uur. Manik eh, met het NOS-journaal. De controle op zorgfraudeurs faalt... doordat het Openbaar Ministerie niet de capaciteit heeft... om de frauderende zorgbureaus aan te pakken. Het OM en zorgverzekeraars slaan daarover alarm in nieuwsuur. De verzekeraars schatten dat jaarlijks honderden miljoenen euro's... in de zakken van fraudeurs verdwijnen. Bureaus declareren bijvoorbeeld thuiszorg die nooit wordt geleverd... of rommelen met de persoonsgebonden budgetten van patiënten... Volgens het OM en de verzekeraars is het veel te makkelijk om in Nederland een zorgonderneming te beginnen. De dodelijke flatbrand in de nieuwjaarsnacht in Arnhem is ontstaan nadat vuurwerk op een bank in de hal werd gelegd, blijkt uit politieonderzoek. De twee jongens van 12 en 13 die zijn aangehouden voor de brand horen morgen of ze langer vast blijven zitten. Ze zitten in volledige beperkingen. Dat betekent dat ze alleen met hun ouders en advocaat mogen praten. Bij de brand kwamen een man van 39 en zijn zoontje van 4 om het leven. Libanon heeft van Interpol een officieel verzoek gekregen... om de ontsnapte oud-Nissan-topman Goon te arresteren. Goon vluchtte begin deze week uit Japan... waar hij wordt verdacht van miljoenenfraude. Hij had huisarrest. Volgens Japanse media ontsnapte Goon door zich te verstoppen... in een instrumentenkoffer na een kerstfeest bij hem thuis. De verwachting is dat Japan binnenkort met een officieel uitleveringsverzoek komt. Libanon heeft al gezegd dat af te wijzen. Het Turkse parlement is akkoord met het plan van de regering om militairen te sturen naar Libië. Tijdens een spoedzitting stemde een ruime meerderheid van de parlementariërs in met een mandaat van een jaar. Wanneer de Turkse troepen naar Libië gaan en om hoeveel militairen het gaat is onbekend. De Libische premier vroeg aan president Erdogan om militaire steun. De regering in Tripoli is in een felle strijd verwikkeld met troepen van oud-generaal Haftar. Het weer. Er blijft bewolkt met vanavond en vannacht op steeds meer plaatsen regen. Ook morgen bewolkt en regenachtig. 10 graden wordt het dan. Zaterdag nog een enkele bui. Zondag blijft het droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate.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 And I'm a little sweeter when mixed with amaretto. Pour it over ice and let me quit your thirst, cause I'm a fudge sickle. My loving comes first, so lick me, lick me, love me down. Between the sheets, I go head up, down for pound, because I know you want my body. But no, you can't have my body. But nevertheless, I will excite and delight. USDA approved, yeah, right. Can give it to you with a twist of love and do it right every time. I can also make you to a fantasy land, and that's a lot more than I can say for your man. But no, no, no, you gets no farther. I'm a little older, so I should I bother? Yeah, you can have your slice of cake, but not a crumb more. Cause I can batter the mate, so put your shovel away. There'll be no digging. You're wasting time with the trap, sure rigging. See, I can't be painted on jack. Cause I got the knack of a real Mac. So won't you get it together now, Heidi? Cause I know that you want my body. Dance, Dance, Dance Radio. Radio. doing fine. Should I find something new? Or should I be tripping on you? What? These decisions ain't easy. Nah. Believe me, I know it's hard to read me. What? And I know with these girls I'm getting greedy. Cause I can't find one that knows how to treat a man. I'm just really trying to understand. Who really trying to know who I am? Cause right now I can't even trust my friends. I'm trying to live my life right. right That's all I'm trying right, to do. Right be my get a piece. Why you can't sit back and be my piece? Be my Net was looking dry, I bought a piece. It's on Complaining about her smile, I bought her teeth. She can buy her own bags, I bought her three. Bought Something about her swag, she like the phone that called her three. Relationship goes on them hoes, J and B. Every little secret that we got, I'ma keep. Uh. So much on my mind, I need to unwind. Can you do that for me, baby? Yeah trying to find right. yeah. warm in bed shines in the dark and the light. And I know she's mine, and I know you ain't seen a young nigga like me.